uur. Dit is Lieselot 1000 van de 20.000 banen. De vliegtuigmaatschappij maakt al jaren verlies... en door de verdwijning van een toestel en de ramp met de MH17... zijn de problemen nog groter geworden. Het aandeel Malaysia Airlines werd vandaag op de beurs in Kuala Lumpur niet verhandeld in afwachting van de reorganisatieplannen. Eind dit jaar verdwijnt het aandeel helemaal van de beurs omdat de Maleisische overheid volledig eigenaar wordt van de luchtvaartmaatschappij. Het Internationaal Monetair Fonds is tevreden over de economische hervormingen in Oekraïne. Het land heeft zwaar te lijden onder het conflict met de Russen en heeft dringend geld nodig. Dit jaar werden met het IMF afspraken gemaakt over een noodlening van 17 miljard dollar. Het eerste deel is uitbetaald en vandaag beslist het IMF over een nieuw deel. Volgens de Nederlandse bewindvoerder Snel houdt Oekraïne zich aan alle afspraken voor het vervolg van de noodlening. Bijna de helft van alle Syriërs is door het oorlogsgeweld op de vlucht geslagen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Verenigde Naties. De hoge commissaris voor de vluchtelingen spreekt van de grootste humanitaire ramp van onze eeuw. In een jaar tijd is het aantal Syrische vluchtelingen in het buitenland met een miljoen gestegen naar zo'n 3 miljoen. In Syrië zelf zijn 6,5 miljoen mensen op de vlucht. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog hoger omdat dit alleen de geregistreerde vluchtelingen zijn. De helft van de gevluchte Syriërs is kind. De koning en de koningin gaan op staatsbezoek naar Japan en Zuid-Korea. Het bezoek aan Japan is van 29 tot en met 31 oktober. Een paar dagen later, op 3 en 4 november, gaan ze naar Zuid-Korea. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima worden vergezeld door minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Er gaat ook een handelsmissie mee naar Japan en Zuid-Korea. Het weer eerst zonnig, vooral in het zuiden en oosten later bewolking en kans op een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen veel bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS. E. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A2 Den Bosch-Utrecht in beide richtingen bij knooppunt Deil, 9 kilometer. Heeft te maken met een vrachtwagen die daar door de middenberm gegaan is. Richting Utrecht zijn er twee rijstroken dicht en richting Den Bosch is de linker rijstrook dicht.